Na een illegaal referendum daarover in 2017 ging hij op de vlucht en leefde hij jaren in het buitenland. Maar vandaag keerde hij terug naar Spanje, terwijl er nog een arrestatiebevel liep tegen hem. Op een plein in Barcelona hield hij een speech en daarna verdween hij tussen de mensenmassa, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Er is ook bekendgemaakt dat er een politieagent zou zijn opgepakt die Poestemond zou hebben geholpen te ontkomen. Hij zou hem zijn auto hebben uitgeleend. Maar ja, het feit is eh, en blijft wel dat de politie hem wil oppakken. De politie deed kentekencontroles in de hoop de Mond nog te kunnen pakken. Maar dat zorgde voor enorm veel verkeerschaos in Barcelona. En dus is de zoekactie stopgezet. Een taxichauffeur uit Den Haag is veroordeeld voor het aanranden van zijn klanten. De man van 39 werkte als Uberchauffeur toen hij in 2022 twee vrouwelijke passagiers probeerde te zoenen. Later bedreigde en intimideerde hij ook nog eens een derde slachtoffer. De rechter heeft de man 100 uur taakstraf gegeven. Ook moet hij een maand de cel in als hij nog eens een keer de fout in gaat. En een spannende dag vandaag voor Femke Bol. Vanavond staat ze in de finale van de 400 meter horde op de Olympische Spelen in Parijs. We vroegen aan een sportcoach, die zelf ook atleet was... hoe je je nou het beste kunt voorbereiden op zo'n wedstrijd. Je hebt kans dat natuurlijk anderen zich ermee gaan bemoeien. Je wordt gebeld, je wordt, iedereen gaat je succes wensen. Dan zeg ik, doe je telefoon uit en eh, daar geen aandacht aan besteden. Ook is het belangrijk om goed te ontspannen. En dat zit bij Femke wel goed, zegt hij. Femke is relax. Als je, als je haar tegenstander ziet, eh, zit niet, die, is, die is gestrest. Dat, kun je zien aan, die lacht nooit. En dat is natuurlijk ook... Eh, het, is niet voor niks dat men zegt van... je, moet, je, moet, je moet per dag toch gelachen hebben. Wil je, weer in ontspanning zitten. Spannend wordt het wel vanavond. De tegenstander van wereldkampioen Bol is Sydney McLaughlin. En zij is de wereldrecordhouster op de 400 meter horde. Dan nog het weer. Vanavond nog een mix van zon en wolken. Een graad of 21 dan nog. Later vanavond kunnen er vanuit het westen wat buien overtrekken. En morgen wordt het 21 tot 24 graden.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 De hoofdverdachten kregen eerder al vijf jaar cel. Na de aardbeving van vanochtend van 7,1 waarschuwt de Japanse meteorologische dienst voor een mega-aardbeving. Die waarschuwing is nog nooit eerder gegeven. En het is de Nederlandse waterpolosters niet gelukt om de finale te bereiken van de Olympische Spelen. Spanje was te sterk in de penalties nadat het in de reguliere speeltijd 14-14 was geworden. Oranje strijdt om het brons tegen de verliezer van de andere halve finale tussen de Verenigde Staten en Australië. Het weer, morgenochtend buien, later meer zon bij maximaal 24 graden.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 Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, years they we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby.